Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De NS heeft tot nu toe... Iedereen kan gewoon naar zijn bestemming reizen, zegt het bedrijf. Volgens de NS lag de piek aan het begin van de middag. Zoals altijd trok Amsterdam de meeste bezoekers. De NS telde tot 2 uur vanmiddag 125.000 reizigers naar Amsterdam Centraal... en 43.000 naar Amsterdam Zuid. Ook rond Renen en Veenendaal, waar koningin Beatrix was, verliep het vervoer zonder problemen. De NS zegt dat dit jaar meer gezinnen de trein namen en minder jongeren. Voorzitter Barroso van de Europese Commissie bezoekt deze zomer geen wedstrijden van het EK voetbal in Oekraïne, tenzij de mensenrechten situatie daar snel verbetert. Barroso sluit zich aan bij Eurocommissaris Reding van Justitie, die de openingsceremonie in Oekraïne op 8 juni aan zich voorbij laat gaan. Bondskanselier Merkel zei vorige week dat ze geen wedstrijden in Oekraïne zal bezoeken, zolang oud-premier Timoshenko gevangen wordt gehouden. De voormalige premier is al, een ruim, is al ruim een week in hongerstaking, omdat ze naar eigen zeggen is mishandeld door bewakers. De vader van een Duitser die in 2009 een bloedbad aanrichtte op een school in Wienenden komt opnieuw voor de rechter. De vader werd veroordeeld tot één jaar en negen maanden omdat hij thuis het wapen had laten slingeren waarmee zijn zoon het bloedbad aanrichtte. Het proces moet over vanwege een vormfout. De jongen van 17 schoot drie jaar geleden 15 mensen dood op zijn school en daarna zichzelf. In Leeuwarden is een man betrapt die stiekem filmpjes maakte van vrouwenbillen. De politie was getipt door iemand die had gezien dat zijn vriendin door hem was gefilmd. Toen agenten gingen kijken was de man opnieuw bezig. Op zijn geheugenkaart bleken 60 video's van vrouwenbillen te staan. Er is procesverbaal opgemaakt en de officier van justitie moet bepalen wat er met de 50-jarige man gaat gebeuren. Hij is al vaker opgepakt voor hetzelfde vergrijp. Het weer, vanavond en vannacht vanuit het zuiden buien, mogelijk met onweer, hagel en windstoten. Morgen bewolkt, kans op een bui en maar weinig zon. Het wordt ongeveer 17 graden. Dit was het NOS. Dit is Dennis Mooi van de ANWB.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 these brothers crazy. I do it on the daily. They treat me really nicely. They buy me all these ices, Dolce and Gabbana, Fendi and Adana. Karen, they be sharing all their money. Got me wearing fly. girl. but I ain't asking.